7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op Zoom woedt een grote brand in een parkeerkelder. Meerdere auto's staan in brand en de vlammen zijn ook buiten het pand te zien. Omdat er veel rookontwikkeling is, wordt het appartementencomplex erboven ontruimd. Volgens de brandweer gaat het waarschijnlijk om 60 woningen. Een paar mensen die rook hebben ingeademd worden ter plekke behandeld. Er komen 100.000 nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen langs de Balkanroute. Dat is een van de afspraken die Europese leiders hebben gemaakt tijdens de vluchtelingentop in Brussel. De helft van de 100.000 plekken moet in Griekenland komen, de andere helft verderop langs de route naar West-Europa. De deelnemers van de top, onder wie staatssecretaris Dijkhoff, hebben een 17-stappenplan opgesteld om de vluchtelingencrisis op de Balkan aan te pakken. Voor de westkust van Canada is een toeristenboot met 27 mensen aan boord gezonken. Daarbij zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Een aantal mensen is gered, maar nog niet alle opvarenden zijn gevonden. De kustwacht is daarom bang dat het dodental nog oploopt. Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft de derde wereldtitel in zijn loopbaan veroverd. Op het circuit van Austin in Texas won de 30-jarige Brit zijn tiende race van dit seizoen. De Nederlander Max Verstappen eindigde als vierde en evenaarde het beste resultaat dit seizoen dat hij in Hongarije neerzette. Koningin Maxima slaat het ochtendprogramma op de tweede dag van het staatsbezoek aan China over. Ze heeft koorts en krijgt bezoek van een arts, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Later op de dag wordt het koninklijk gezelschap verwacht in het parlementsgebouw in Peking. Daar worden ze officieel ontvangen door president Xi Jinping. In overleg met de arts wordt besloten of koningin Maxima daar wel bij kan zijn. Het weer nog, ochtends eerst wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt de zon geregeld. Het blijft droog en het wordt een graad of 15.